uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Groningse dorp Weerdum is vannacht een aardbeving geweest. Die had volgens het KNMI een kracht van 3,2. Het gebeurde rond kwart over vier. Weerdum ligt tussen Loppersum en Appingedam. Over schade is nog niets bekend. Twee weken geleden werd het gaswinningsgebied ook al opgeschrikt door een aardbeving. Die was bij Uithuizen en had een kracht van 2,7. De zwaarste beving was in 2012 in Huizingen. Die had een kracht van 3,6. Het Oekraïense leger heeft last van storingen in Starlink. Dat is het satellietsysteem van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. De satellieten worden gebruikt voor communicatie en de inzet van drones. Volgens Oekraïne was er de afgelopen weken een catastrofale uitval van communicatie. Vooral aan het front, schrijft de Britse krant The Financial Times. Soms ontstond er zelfs paniek. Een mogelijke oorzaak is een veiligheidssysteem dat moet voorkomen dat het Russische leger de satellieten ook gebruikt. Dat zou in pas heroverde gebieden tot problemen leiden als SpaceX nog niet weet dat Oekraïne die weer in handen heeft. Autocoureur Nick de Vries rijdt komend seizoen in de Formule 1 voor Alfa Tauri. Dat is het zusterteam van Red Bull, waar Max Verstappen voor rijdt. De raceloopbaan van De Vries begon veelbelovend... maar zijn doorbraak naar de Formule 1 bleef jarenlang uit. De laatste jaren deed hij vooral test- en simulatiewerk voor Mercedes. Vorige maand maakte de 27-jarige De Vries in Italië zijn Formule 1-debuut als invaller bij Williams. Hij won twee WK-punten en maakte daarmee indruk. Sindsdien kon hij ineens kiezen tussen Williams, Alpine en Alfa Tauri. Bij die laatste neemt hij nu de plek over van Pierre Gasly die naar Alpine gaat. Het weer. De regen trekt naar het oosten weg. Minima tussen 9 en 12 graden. Overdag kan in het noorden nog een bui vallen.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 We'll make the sound. world. Stand up, humble brothers, joining our hands. United we're stronger, fighting for peace. Caring about our loved ones, trusting ourselves, sharing our feelings leave me if only I could. and make this world a better place if only I.